Staatshoofden, regeringsleiders en supersterren zullen daarbij zijn, maar ook gewone Zuid-Afrikanen. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken erbij. Verder wonen meer dan 70 staten staatshoofden en regeringsleiders, regeringsleiders van over de hele wereld de ceremonie bij. Maar ook beroemdheden als Oprah Winfrey, Bono en Richard Branson. De afgetreden Thaise premier Yingluck Shinawatra is namens haar partij opnieuw kandidaat om premier te worden. Volgens haar partij heeft ze de macht teruggegeven aan het volk en mag dat nu beslissen hoe het verder moet. Wel weigert ze haar functie af te staan voor de vervroegde verkiezingen, die zijn op 2 februari. Gisteren liet de premier het parlement ontbinden in de hoop dat de aanhoudende protesten dan voorbij zijn, maar de betogers gaan door. Ze denken dat haar broer feitelijk nog steeds de macht in handen heeft. Hij was ook premier, maar werd veroordeeld vanwege corruptie. Huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Tuitje Horen. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Medisch Contact en het tv-programma Altijd Wat. 10% van de huisartsen geeft wel eens een hogere dosis medicatie dan de richtlijn aangeeft. Dat is niet per se om de dood te versnellen, maar ook om het lijden te verlichten. Maar 4% geeft aan dat ze nu anders handelen door de gebeurtenis in Tuitje Horen. Daar had een huisarts het leven van een terminale patiënt actief beëindigd. De inspectie en het OM begonnen een onderzoek dat tot onrust leidde bij huisartsen en patiënten. Het weer nog, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal komt mist voor. In de loop van de dag gaat er zon schijnen, maar op een enkele plek kan het lang grijs blijven.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 I will do. zie de het uit de duinen Door de vaanders bakken struinen Geen hond op het strand, geen kuilen Geen Duitsers in mijn zak, vijf stuivers Maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zo.